7 uur. Schreurs met het NOS Journaal. De voorzitter van de PvdA in Katwijk, die op Twitter PVV-leider Geert Wilders doodwenste, is opgestapt. Hij moest vanmiddag al op het matje komen bij de partijtop. Willem den Hertog had onder meer getwitterd dat we allemaal hopen dat Wilders aan een hartaanval sterft in bed. Het was een reactie op een eerdere uitspraak van Wilders dat als er een kogel komt, hij van links komt. De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar gegroeid met 0,3 procent, dat meldt het CBS. Het was het zevende kwartaal op rij dat de economie in de lift zat. Voor heel 2015 was de groei 1,9 procent. Een jaar eerder was dat nog 1 procent. De economie profiteerde vooral van de export en investeringen. Zo werden meer auto's en woningen verkocht. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB verkoopt geen kaartjes meer in de bus. Aanleiding zijn de overvallen van de laatste tijd. Gisteren werd een chauffeur met een groot mes bedreigd door twee jongens met een clownsmasker op. Ze gingen er vandoor met de tas van de chauffeur. De politie in Amsterdam pakte deze week een jongen van 15 op die een buschauffeur ze hebben bedreigd met een shotgun. De Nederlander Romane van der Dussen, die bijna 13 jaar vast zat in Spanje, is weer vrij en heeft de gevangenis verlaten. Het Spaanse Hoge Rechtshof bepaalde gisteren dat van der Dussen onterecht heeft vastgezeten voor de verkrachting van een vrouw in Fuengirola. Schaatster Martina Sablikova heeft op de WK-afstanden in Rusland de 3000 meter gewonnen. De Tsjechische reed een fractie sneller dan Irene Wust, die zilver won. Antoinette de Jong werd derde. Eerder vandaag werd Sven Kramer wereldkampioen op de 10 kilometer. Hij eindigde voor de Canadees Ted Jan Bloemen en Erik Jan Kooijman. Het weer vanavond en vannacht overal droog en landinwaarts kan het licht gaan vriezen. Morgen opnieuw zon, het wordt zo'n 7 graden en aan de kust kan een bui vallen. In het weekend gaat het overal regenen. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden-Oost 4 kilometer file... A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afwit Leerdam en Knoop het Gorkum 5 kilometer.